Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Politieman en oud-Kamerlid Hero Brinkman blijft nog zeker drie dagen vastzitten. Hij werd vanochtend opgepakt op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Zijn advocaat vermoedt dat het gaat om informatie over een moskee in Amsterdam-Noord... die Brinkman zou hebben gelekt aan de Telegraaf. De oud-PVV'er is woedend over zijn arrestatie... en spreekt volgens zijn advocaat van karaktermoord. Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van de bomaanslag van vanmiddag in Sint-Petersburg. De Russische autoriteiten vinden het nog te vroeg om te spreken van een terreurdaad. Op beelden zou wel een verdachte te zien zijn, maar daarover zijn nog geen details bekend. Bij de aanslag op een metrotrein zijn zeker tien doden gevallen, er zijn tientallen gewonden. Op een ander metrostation in Sint-Petersburg is een bom in een koffer onschadelijk gemaakt. Het verwijderen van roetfilters uit dieselauto's is vanaf 1 juli weer verboden. Er was al eerder een verbod, maar door een foutje van het ministerie van Infrastructuur kwam daar in 2015 een eind aan. Dieselauto's zonder roetfilter zijn erg vervuilend, maar het onderhoud en vervanging van het filter kan prijzig zijn. Daarom laten sommige dieselrijders het filter weghalen. Vanaf 1 juli mag dat niet meer. Wie wordt betrapt krijgt tot mei 2018 een waarschuwing. Daarna wordt een dieselauto zonder roetfilter bij de APK altijd afgekeurd. De Egyptische president Sisi heeft in Washington een warm onthaal gekregen in het Witte Huis. President Trump zei dat hij grote waardering heeft voor de manier waarop Sisi zijn land leidt. De Egyptische president prees op zijn beurt de unieke persoonlijkheid van Trump. Tijdens een eerdere ontmoeting, vorig jaar bij de VN, konden de twee het meteen goed met elkaar vinden. Voor Sisi was dat een nieuwe ervaring, want Trumps voorganger Obama hield hem nogal op afstand. Onder meer vanwege mensenrechten schendingen in Egypte. Het weer, het wordt een koude nacht met in het binnenland vorst grond. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen periode met zon, maar in het westen kan laaghangende bewolking van zee binnendrijven. Daar is het dan een graad of 9. Elders wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en knoop het Everdingen 6 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knoop het Everdingen is de rijbaan dicht.